Mariette Krol met het NOS Journaal. Nadeel daarvan is onder meer dat steeds dezelfde mensen op de routes met meer agressie terechtkomen. Volgens de bonden heeft NS beloofd om te bekijken welke opties lokaal mogelijk zijn. Zaterdag hebben de NS en de bonden opnieuw overleg. KLM-personeel gaat donderdag opnieuw actie voeren. Voorafgaand aan iedere vertrekkende KLM-vlucht op Schiphol... houden de KLM'ers een werkonderbreking van een half uur. Zondag deden ze dat ook al. Toen was de werkonderbreking nog 20 minuten. Reizigers hadden er toen weinig last van. Het KLM-personeel protesteert tegen een bezuinigingsmaatregel die zondag inging, waardoor op intercontinentale vluchten met één personeelslid minder wordt gevlogen. Een man van 53 uit Rotterdam is aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Wout S. in de Meren. Dat is bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. De 70-jarige S werd eind juni bij zijn huis in de Meern doodgeschoten. Hij zou jarenlang actief zijn geweest in de internationale drugshandel. In 2014 overleefde hij nog een liquidatie. De reclamecampagne Uit Liefde voor Bier van Hertog Jan en de moestuintjes van Albert Heijn hebben de Gouden Effie Award gewonnen, de meest prestigieuze vakprijs in de reclamewereld. De jury prees de reclame voor Hertog Jan omdat het Brabantse biermerk er 6% meer marktaandeel door kreeg. Zo'n grote sprong, terwijl de biermarkt als geheel krimpt, is bijna buitenaards, vindt de jury. Albert Heijn verkocht in vier weken tijd 44 miljoen moestuintjes. Volgens de jury was dat een zeer gedurfde spaarcampagne... die van maatschappelijke en educatieve betekenis was. Het weer nog, in het noorden wat buien, verder opklaringen en 3 tot 7 graden... De komende dag regenachtig, aan zee flink wat wind en het wordt maximaal 11 graden.